Nieuws van 10 uur. Dit is Jeroen Steeds meer landen spioneren online. In plaats van ouderwetse inlichtingenoperaties door spionnen... wordt er steeds vaker bij bedrijven en onderzoeksinstellingen digitaal ingebroken... staat in het jaarverslag van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst. Digitale spionage is laagdrempelig, goedkoop, moeilijk traceerbaar... en heeft een groot potentieel bereik. De AIVD maakt zich ook zorgen over digitale sabotage van de infrastructuur. Als een elektriciteitscentrale of een communicatieknooppunt wordt getroffen... kan dat grote gevolgen hebben voor de samenleving. De Britse antiterreureenheid van de politie gaat meehelpen met het onderzoek naar de vergiftiging van een Russische oudspion. spion Sergei Skripal werd zondag samen met een vrouw opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel waren geworden in een Brits winkelcentrum. Ze zouden in aanraking zijn gekomen met een zeer giftige stof maar het is niet bekend welke. In de jaren 90 speelde Skripal namen van de Russische geheimagenten door aan de Britse geheime dienst. De Nederlandse economie stoomt door, meldt het Centraal Planbureau. De economische groei is sterker dan die van andere eurolanden... en de werkloosheid daalt volgend jaar naar het laagste niveau sinds 2001. De CPB-cijfers vormen de basis voor de begrotingsbesprekingen van het kabinet. De economische groei komt dit jaar uit op ruim 3 en volgend jaar op bijna 3 Arnhem wordt de stad met de strengste milieuzone voor personenauto's van Nederland. Dieselauto's van voor 2004 mogen vanaf komend jaar helemaal niet meer het centrum van de Gelderse hoofdstad in. Dieselauto's van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen. In Arnhem rijden volgens de gemeente zo'n 800 oudere diesels rond. Door die te weren zou de uitstoot van roetdeeltjes met ruim 17% dalen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe met kans op lichte regen of motregen. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen wisselen bewolkt en af en toe een bui. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de spits in de Randstad.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 Can you swear to me that you'll always be? friends And you sing to me and it's harmony Girl, what you do to me is everything you say anything just to get you back again Why can't we just try?